Met een jointje op straat na 8 uur s'avonds. Daar kun je wel degelijk een boete voor krijgen, zegt minister Grapperhaus. Het is net als geen alcohol drinken een coronamaatregel. Maar het was onduidelijk of een boete daarvoor juridisch wel kon. Jazeker, zegt de minister vandaag. Er gaat gehandhaafd worden. Je hoort politiek verslaggever Ewout Kiviet. Dus wat er dan gebeurt, eh, jij, jij loopt op straat met je, met je wiet op zak. Eh, dan kun je dus een boete krijgen eh, tussen 8 uur s'avonds avonds en 7 uur s morgens. Daarna mag het dus weer wel. Eh, en dan kun je een boete krijgen van 95 euro. Vandaag waren er iets minder coronabesmettingen dan gisteren. 8015 waren het er. Het lijkt erop dat het aantal nieuwe besmettingen de afgelopen dagen wat minder snel stijgt. Maar in ziekenhuizen is daar niets van te merken. Daar wordt het drukker en drukker en moeten steeds meer patiënten verplaatst worden naar een ander ziekenhuis. Het ene moment eh, kun je naar rato minder besmettingen hebben en over kunnen nemen van anderen. Maar het kan zo zijn dat het morgen omgekeerd is en dan heb je de ander nodig. Die solidariteit en die ding snapt iedereen nu meer dan 1700 patiënten met corona in het ziekenhuis. In de Duitse stad Aken, vlakbij de Limburgse grens, heeft een man pepperspray gebruikt om mensen op afstand te houden. Volgens de politie pakte de man van 71 zijn pepperspray erbij toen in een park een groep hardlopers te dichtbij kwam. Daarna zou hij ook nog een fietsend stel bespoten hebben. De Duitser wordt verdacht van mishandeling. En Nokia gaat een mobiel netwerk aanleggen op de maan. Het Fins bedrijf, ooit groot met mobiele telefoons, is door de NASA uitgekozen... zodat ook op de maan stabiele communicatie mogelijk is. Daarmee kunnen ruimtevoertuigen bijvoorbeeld met elkaar communiceren. Navigatie wordt er nauwkeuriger door en astronauten kunnen HD-videoverbindingen met elkaar leggen. Het weer nog, het is bewolkt. Het koelt vannacht af naar een graad of 6. Morgen in het noordoosten eerst nog wat zon, maar op veel plekken is het ook gewoon weer grijs en regenachtig. Het wordt een graad of 14.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 We hebben weer een speciale uitzending voor je. Want het de hele show staat in het teken van de CMT Awards... die binnenkort uitgereikt gaan worden. Dus twee uur lang blikken we terug en kijken we vooruit naar deze awardshow. Je hoorde net de Brothers, de eh, Brothers Johnson, wilde ik zeggen. De Brothers Osborne met All Night. En zij zijn genomineerd voor de award van Duo Video of the Year. Ehm, de CMT Awards, ja, wat kan ik erover vertellen? Ik ben dus even in het verleden ervan gedoken. Deze deze Awardshow bestaat al sinds 1967. Toen heette het de Music City News Awards. In 1990 werd de naam veranderd in TNN, Music City News Country Awards. Om in 2001, 2001 en 2002 weer hele andere namen te gaan krijgen. Maar sinds 2005 is deze awardshow beter bekend als de CMT Music Awards. De wijziging van de naam door de jaren heen had te maken met het feit dat diverse tv-stations deze show zouden uitzenden. Eh, Ehm, binnenkort is dus de uitreiking. En dat gaat natuurlijk allemaal via livestream. Want ja, eh, grote shows dat zit er op dit moment even niet in. Maar via livestream is natuurlijk ook hartstikke leuk om dat te bekijken. Ik zei het al, we blikken ook even terug. En de eerste show was in 19... Tenminste, de eerste awardshow is in 1967. Toen won zij de, ehm, de award voor Female Artist of the Year. Ze zal door de jaren heen nog vaker de, een award in ontvangst nemen. Over wie heb ik het? Over Loretta Lynn. En dit is What Kind of Girl Do You Think I Am? You want me to prove 1967 gaan we naar genomineerden in de categorie Male Video of the Year. Jason Aldean, dit is Got What I Got. She said, baby, do you ever miss being alone? I said, hell no, I don't. She said, do you really think I'm where you belong? I said, you know everything I'll ever need. I ain't playing what I'm saying when I. crazy when you're talking like that, girl. Ain't no second thoughts, no regrets, no kind of maybe. No wishing I turned back before you came along. I could go on and on, girl, just kiss me. You're said, baby, do you ever miss being alone? I said, hell no, I don't. When I got what I got, I don't miss what I had. The old me before you belong. Nashville Radio Show at info at nashvilleradio.nl for your new music, request, and comment. Award voor Single of the Year. Het jaar waarin, al, waarin Elvis Presley zelfs een award won... want dat won hij voor het Album of the Year, Moody Blue. Maar we gaan geen nummer van Elvis nu draaien. Nee, het is nu tijd voor Luke Bryan. Dit is One Margarita. Everybody here ain't from here, but drinking, we ain't feeling no pain. It goes like one margarita, two margarita, three margarita shot. Don't worry about tomorrow, leave all your sorrow out here on the floating dock. When that sunlight One margarita, two margarita, three margarita shot. zijn er heel wat katten bij de awardshow bijgekomen of weer afgegaan. In 2007 werd er een nieuwe categorie toegevoegd. Die heette de USA Weekend Breakthrough Video of the Year. Luke won toen in 2010 deze award voor het nummer Do I. En met het nummer wat je net hoorde, One Margarita... is hij genomineerd in de categorie Male Video of the Year. En we blikken weer even terug. We gaan nu naar 1979. Dat doen we met muziek van Connie Smith. Want zij eh, won als eerste de award voor Gospel Act of the Year. Dit is I Wouldn't Take Nothing for My Journey Now. There's nothing in the world that'll ever take the place of God's love. sleeping. And her daddy's come around, and mama's way of thinking. Her daddy used to go out every night with his friends, and mama stayed home taking care of the kid. Daddy didn't mind the way it was arranged. To his way of thinking, it didn't seem strange. Then one night, mama met him at the door, cause the key soul game Around. In 1994 won hij de award voor Christian Country Artist of the Year. En dat is eigenlijk volgens mij tot 1997 is dat nog zo gebleven. En daarna verdween ook deze award van de uit de categorielijst. Ja, het is af en toe jammer. Ehm, we gaan verder met muziek van Miranda Lambert. Uh, zij neemt dit jaar ehm, een award mee in de categorie Video of the Year of Female Video of the Year dit jaar met zelfs twee awards naar huis. We gaan het merken. Dit is Bluebird. Yeah, turner. A for nickels and dimes on the street, and I right. Astrid van der Kaai. Don't have to leave this town to see the world. Cause it's something that I gotta do. I don't wanna look back in 30 years. And wonder who you are married to. Wanna say it But You. En ze zijn genomineerd in Collaborative Video of the Year. Blake mocht al een aantal keren een award in uh, ontvangst nemen. En, ja, en het is de vraag die deze, deze keer nu samen met Gwen een award krijgt. Degene die zeker weten een award heeft gekregen... sales vanaf 1967 al, want ze zal diverse keren een award krijgen... is Tammy Wynette. Ze won toen in de categorie Most Promising Female Artist. Dit is I Don't Wanna Play House. Today. I sat alone at the window and I watched our little girl outside at play with the little boy next door, like so many times before, but something didn't seem quite right today. So I went outside to see what they were doing. little girl leuk om even terug te blikken naar de eerste uitzending van de toen nog Music City News Awards. Wat natuurlijk tegenwoordig de CMT Awards heet. Dat was Tammy Wynette en Don't Wanna Playhouse. En van Tammy Wynette gaan we naar heden ten dagen. Midland is dit met Cheating Songs. Zij zijn genomineerd in de categorie Groep Video of the Year. Sometimes her jacket smells like cigarettes But she hates the smoke And when I ask who she's hanging out with bringing back cheating songs. She used to call me on her wel Midland met Cheating Songs. En van mij mogen ze dit jaar de award groep Video of die hier mee naar huis nemen. Zeker weten. Ehm, van nieuw gaan we weer terug naar oud. We gaan nog een keer naar de eerste show toe, 1967. Toen wonnen Virgin Doyle en Thurman Theodore Wilburn, oftewel de Wilburn Brothers. De eerste keer de award als vocal duo of the year. Dit is Roll Muddy River. Roll Muddy River, roll on. de Wilburn Brothers en Roll Muddy River. De volgende twee zijn ook genomineerd, jawel, in de categorie Duo of the Year. Dan en Shay en I Should Probably Go To Bed. All of my friends finally convinced me to get out of the house. To help me forget, to help me move on. Then I heard you back in town in a crowd of strangers. lovers. Someone told me that you were coming, so I should probably go to Cause seeing your face and I'd forget I should probably go to bed I know I don't have the self-control of strangers and lovers Someone told me that you were coming So I should probably go to bed Nou, ik hoop het nog niet, want dat betekent dat je de rest van de show niet kunt afluisteren. Want je luistert nog steeds naar de Nashville Radio Show met een speciale editie. We kijken vooruit en terug naar de CMT Awards. En terug gaan we weer doen. 1982 stootte deze meneer Bill Monroe en de Bluegrass Boys uit de categorie Bluegrass Group of the Year. En hij zou die award nog twee keer winnen, want vanaf 1984 bestaat deze categorie jammer genoeg niet meer. In 1983 was hij ook ook Star of Tomorrow, een categorie die tot en met 1994 zou bestaan. Ik heb het over Ricky Skaggs en dit is Highway 40 Blues. paid my dues, got the Highway 40 blues. The highway called when I was young, told me lies of things to come. Fame and fortune lies ahead dat was Ricky Skaggs en de Highway 40 Blues. Dit jaar zijn genomineerd in de categorie Collaborative Video of the Year... Blake Shelton en Gwen Stefani met Nobody But You... Dan en Shay en Justin Bieber met 10.000 Hours... Kane Brown featuring Nelly met Cool Again en Marshmallow... en ook weer Kane Brown met One Thing Right... Thomas Red featuring John Party met Beer Can't Fix... en deze twee, Carly Pierce en Lee Bryce. Dit is I hope you're happy now. It's all on me, it's my mistake. I said I don't love you a little too late. But I guess there ain't ever a right time. For the. is dit jaar genomineerd met het nummer I Hope You're Happy Now in de categorie Collaborative Video of the Year. In 1988 won Ricky van Shelton de award voor Star of Tomorrow. En Brad Paisley is er ook zo eentje die al heel wat awards in zijn ontvangst heeft mogen nemen. Achter elkaar dus Ricky van Shelton en Lola's Love en daarna Brad Paisley en Who Needs Pictures. out of that dirty blue dress. Don't make your heart wanna break right through your chest. And if she should softly speak your name, you can feel yourself being drawn into the flame. Like ragtop Lincoln car. Half line back just like a movie star. She pulls off the road and the door. Bella's room while the red hot blues flow out of a radio. You're gonna wind up in her arms, just as the moon above, and some that feeling ain't never gonna let you go.